Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Finland heeft de Sociaal-Democratische Partij van premier Sanna Marin zeer waarschijnlijk verloren. De liberaal-conservatieve coalitiepartij is de grootste geworden. Op de voet gevolgd door de radicaal-rechtse partij De Finnen, die voorheen de Ware Finnen heette. De partij van Marin komt op de derde plaats. Ze heeft haar verlies al toegegeven. Vrijwel alle Finse politieke partijen zijn voor het lidmaatschap van de NAVO. Dus ook zonder Marine als premier is dat binnenkort hoogstwaarschijnlijk een feit. In Den Haag is een 19-jarige fietser om het leven gekomen na een aanrijding met een tram. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond rond half elf op de laan van Weteringse Veld. De man stak daar het kruispunt met de Noordweg over en is daarbij geschept door de tram. De politie in Den Haag onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Veel meer turners dan gedacht krijgen een compensatie... omdat ze te maken kregen met grensoverschrijdend gedrag door hun trainer. Dat blijkt uit een rapport van een klachtenbureau... dat de krant Trouw al heeft ingezien. Eerst leek het erop dat 100 vrouwen recht hadden op de tegemoetkoming van 5000 euro... omdat ze slachtoffer werden van lichamelijk en psychisch geweld. Nu blijkt dat 166 turnsters gecompenseerd worden... Daarmee kost de regeling van sportkoepel NOC-NSF ruim 3 ton meer dan verwacht. De Spaanse politie doet onderzoek naar een zaak waarbij twee Nederlandse kinderen mogelijk jarenlang opgesloten hebben gezeten in een woonboerderij. Vorige maand ontsnapte de 24-jarige dochter uit de woning. Zij vertelde aan haar buren dat zij en haar 18-jarige broer jarenlang geïsoleerd leefden op de boerderij. Ze mochten niet naar school, geen tv kijken en geen sociaal netwerk hebben. De Nederlandse vader beweert dat zijn dochter psychische problemen heeft... maar kan geen medisch dossier laten zien aan de Spaanse politie. Het weer, vannacht is het helder en het kan 1 tot 3 graden vriezen. De komende dag is het zonnig, maar er wijdt wel een frisse noordoostenwind. Het wordt een graad of 10.